1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Mannen die gisteravond gewond raakten bij een explosie in een appartementencomplex in Arnhem zijn overleden. Dat meldt de politie. Een derde gewonde ligt nog in het ziekenhuis. Hij was weggelopen bij de brand en werd vanmorgen door een voorbijganger gevonden, even verderop in Arnhem. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Gevonden sporen wijzen er volgens de politie op dat het mogelijk met de productie van drugs te maken heeft. De politie wil niets kwijt over de identiteit van de slachtoffers. Mensen met een lage opleiding zouden eerder met pensioen moeten gaan dan mensen met een hoge opleiding. Dat staat in een advies van twee onderzoekers van demografisch instituut NIDI. Laag opgeleiden leven over het algemeen korter, dus zou het volgens de onderzoekers eerlijker zijn als ze ook eerder pensioen zouden krijgen. Ze stellen voor laag opgeleiden vier jaar eerder te laten stoppen met werken. De man die gisteren in een restaurant in Amsterdam-Zuid werd neergeschoten is overleden. Het slachtoffer van 62 was een bekende van politie en justitie. Er waren berichten dat hij een baby bij zich had, maar dat bevestigde de politie niet. De schutter is voortvluchtig. Seksueel misbruik door medewerkers van hulporganisaties komt vaak voor en het gebeurt al jaren. Dat zeggen Britse parlementsleden na onderzoek. Binnen de organisaties heerst volgens hen een cultuur van ontkenning. Eerder werd bekend dat medewerkers van Oxfam in Haiti prostituees hadden ingehuurd. Volgens de parlementsleden zijn de zaken die naar buiten komen het topje van de ijsberg. Door het mooie weer zitten de Nederlandse vakantieparken zo goed als vol. En reisorganisaties raken hun last-minute reizen naar het buitenland niet kwijt. Omdat het zulk mooi weer is, hebben veel mensen op het laatste moment besloten in Nederland te blijven, meldt de ANWB.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 Not feeling it until then. No more I quit, no more, no more. breaking off the bond. A brand new day has just begun. Just because you made me go doesn't mean I'll put up with you. Don't you dare tell me Can't you see I want it back.